Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeesters maken zich zorgen over coronarellen en ruzies. Ze spraken er gisteravond over met demissionair minister Grapperhaus. Die wil in ieder geval het online zetten van foto's en video's aanpakken. Want op social media werd bijvoorbeeld tijdens de rellen in Rotterdam opgeroepen om te komen meedoen. Realiseer je nou dat je die sociale media niet moet misbruiken voor allerlei haat en opruierij. Niet doen, het is strafbaar en je gaat ook maar voor de schade opdraaien. Er zijn gisteravond nog geen afspraken gemaakt om verdeeldheid in ons land aan te pakken. Volgende week praten de burgemeesters verder. Bij een steekpartij in Den Haag is iemand omgekomen. Een ander raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De twee werden in een huis gevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Steeds minder mensen zitten in de bijstand. Het zijn er inmiddels minder dan aan het begin van de coronacrisis. Komt volgens CBS-onderzoekers doordat veel bedrijven staan te springen om personeel. Voetballer Lionel Messi heeft gisteravond maar weer eens een gouden bal opgehaald. Het is al de zevende keer dat hij de prijs wint voor beste voetballer van het jaar. Onder meer omdat hij met de Argentijnse ploeg eindelijk de Copa America won. Dat is het EK van Zuid-Amerika. It was a dream after fighting for so many years to win with Argentina. De lo hicimos la Copa America fue por in the Copa America eh, este premio por eso, por lo que hicimos en la Copa América. Was wonderful, was a, an amazing experience. Bij de vrouwen waren twee Nederlanders genomineerd, Vivianne Miedema en Lieke Martens, maar zij wonnen allebei niet. En een tweedehands boek of een voetbal waar al een tijdje door iemand anders tegenaan is getrapt. Tweedehands speelgoed is populair. Ook voor Sint en Kerst. Onder andere Marktplaats ziet dat er steeds meer gebruikt speelgoed wordt verkocht. En ook ruilmeerdagen zijn populair. Ouders en kinderen leveren iets in en nemen weer iets mee. Ik ben niet zo van het kopen. Ik ben niet echt een shopper. Maar ik heb wel twee kindjes die het ook leuk vinden om af en toe met andere dingen te spelen. Ja, dit soort initiatieven. Eh, ik word er blij van en mijn kinderen ook. Ik hou zelf niet van heel veel speelgoed in huis. Dus dan is het heel snel gewoon weer stapel weg en weer iets voor terug. Iedereen blij. Het weer grijs, regenachtig, staat een stevige wind. Wel is het wat minder koud dan de afgelopen dagen. Het wordt een graadje of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Je kunt bijna overal goed doorrijden in de regio. Er zijn twee files te melden. Om te beginnen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Daar 3 kilometer file vanaf knooppunt Beverwijk tot aan knooppunt Velzen. Daar een kleine 10 minuten aan vertraging. Iets meer geduld moet je hebben op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam. Daar vanaf de A9, 3 kilometer file tot aan de N246.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 Ja, hij zit me te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die hele Sint-Nicolaas. Die kan ik niet over Mag die man niet. Met zijn schimmel. ik hou niet van die man. Ik vind het een naar persoon. onsympathiek individu vind ik dat. Jelle is niet klaar. Schijnheilige. Ja, nare man vind ik het, weet je dat? Ik hou niet van die man. Die knecht vind ik ook een zak. Ja, ik wel. Irritante jongen vind ik dat, weet je dat? Zit me nou al op te winden. De knecht vind ik een irritant persoon. Stond toch altijd te lachen? Weet je dat niet meer? Weet je dat niet meer? De knecht was niet klaar, stond toch altijd te lachen? Zijn knecht staat... Idioot. 6 december, hartstikke koud. Gaat hij op dagsten lachen? Vindt een raar stelletje, weet je dat? dom koppel, vind ik het. Ja, een heel dom koppel, vind ik het. U mag ze niet. Ik heb er weinig mensen in hekel, maar die twee kan ik niet uitstaan. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik, ik zette mijn schoen s'avonds. Nou, ik was blij als ze morgens nog stond. stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Ja, ik kan me nog over ergeren, weet je dat? Hoor, wie klopt daar, kinderen? Geen hond. Bij mij werd niet geklopt, hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van En strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat voor waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij de rommel gooit? Ik kan een beetje lopen zoeken wat spul ligt. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen... die hadden cadeaus, dan liepen de treinen door de kamer... Nou, bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was nog een treintje van niks geweest ook. Toen nou. Ja, ik mag die lijn niet, allebei niet. Zat je bij die kachel? Zat je bewusteloos te zingen? Met die vieze, stinkende kolendambies. En opeens werd er op de deur gebomst. En dan kwam Sint-Niklaas binnen. Dan zie hem nog binnenkomen. Zoiets armoeigs. Had een sprei om. had een sprei om. En ik kende die sprei. Ik kende het, die was uit de voorkamer. Die lag er op tafel. Je kon op zijn rug precies zien wat de asbak gestaan had. Wacht die man Kom uit Spanje, zit een gek. Ja. Met mij in Spreijon kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen. Had de meid erop. En een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieter Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Knecht, was Tante Jo. Dat zag ik meteen, want die had een paar dingen... die heb ik nog nooit op Pieter mijn Knecht gezien. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. Liesje kreeg een mooie nieuwe pop van Sinterklaas. Eentje die kon plassen met een ingebouwde blaas. Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand. En papa greep de pook. En stapte op de hond af. Die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed er tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy. cool my desire dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun You went on without me.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 Cry me a river. You can be so cruel, making me shiver. Feeling like a fool, see you on the She's waiting there for you, now I got nothing to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.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 years I've got to be. The meaning of my life is she. Oh, Voor Zandvoort en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De directeur van Moderna is pessimistisch over het effect van bestaande coronavaccins tegen de Omicron-variant. Hij denkt dat de vaccins minder effectief zullen zijn tegen Omicron dan tegen eerdere varianten. Hoeveel minder kan hij nog niet zeggen. Gynaecologen slaan alarm omdat een toenemend aantal ongevaccineerde zwangeren op de intensive care belandt, meldt Nieuwsuur. In het Rotterdamse Erasmus MC is het aantal opnames van die groep sinds de zomer verdubbeld. De Britse koningin Elisabeth is niet langer het staatshoofd van Barbados.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 Nou. Nou, dan ben ik eruit. Dan ken ik het uh, eh, wezen. Of dan is mijn broer. Hallo, mag ik het nog zeggen? Nou mensen, we zijn mee bezig. Ik weet het nu. Moet ik het nog kunnen zeggen?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 Ik zei maar waar is die helikopter dan, oom Jan? Hij zegt, nou, boven het logeerkamertje waar jij altijd logeert... bij mij en bij oma, daar staat hij op het dak. Tussen die twee schoorstenen. Vanaf de straat kon je hem net niet zien. En lag ik s'morgens te slapen in het logeerkamertje... dan maalde mijn oma altijd koffie met zo'n ouderwetse handmolen tegen de muur aan. Hè? En dan werd ik wakker van dat geluid en dan hoorde ik... En dan dacht ik, jezus, oma Jan stijgt op. En dan maakte ik Kareltje wakker, die neef van mij, die daar ook vaak logeerde... en waarvan toen nog niemand wist van welke knaak die was betaald. En ik zeg, hoor je, oma Jan die gaat naar zijn werk, joh. Ik geloofde dat. Eh, ik geloofde alles. Ik heb dat altijd geloofd. Ze kwam oma Jan wel eens thuis op zijn Berini M21. Dan dacht ik altijd, had zo'n oude Berini had hier. Dan dacht ik altijd, hé, hey, de helikopter zal wel stuk zijn. Ik geloofde dat. Ik geloofde alles. Sinterklaas, daar heb ik in geloofd, jongen. Sinterklaas. Tot mijn dertiende heb ik in Sinterklaas geloofd. Tot de eerste klas MAVO. Ik bedoel Atheneum. lange brieven schreef ik aan Sinterklaas. Hoe voorbeeldig ik me wel niet had gedragen. Met een grote verlanglijst erbij. Met op nummer 1 een lassiehond. Punt. 2 niks. 3 niks. 4 niks. 5 ZOZ. Al achterop stond geen gelul, een lassiehond. Punt. En om mijn liefde voor dieren te bewijzen... zette ik elke avond naast mijn schoen een grote emmer water neer... en tien van zulke joekels van winterpenen. Voor het paard, schreef ik er voor de zekerheid bij. Nou, en op een dag was ik weer eens bezig met een brief aan Sinterklaas. Hè, toen mijn moeder opeens tegen mij zei... Harry, kom eens naar de keuken, jongen. Ik heb je wat vervelends te vertellen. En ik baalde, jongen. Ik baalde. En nog steeds, als ik iets vervelends te horen krijg... ga ik altijd in de tegenaanval, want ik wil het niet horen. Had ik toen ook al die karaktertrekken. Dus ik zei meteen, toen ik in die keuken stond... zei ik meteen wijzend op de pannen op het fornuis... Gadverdamme zeg, eten we vandaag alweer GELACH Ik zeg, waarom eten we eigenlijk voor Sinterklaas elke dag eigenlijk peen en nou, uien? Dan zegt mijn moeder, dat wou ik eigenlijk uitleggen, Harry. Ik zeg, hoe zit dat dan? Ze zegt, ja, Sinterklaas bestaat niet. Ik kon het niet geloven, zeg. Ik had 13 jaar in die vogel geloofd. En dat hij niet bestond, dat kon ik nou niet geloven. Ik zeg, ik heb hem verleden week nog gezien. Hij was hier met een meid erop en een staffenschimmel tussen zijn poten. Ik heb hem gezien. Dat was Sinterklaas niet, zei mijn moeder. Dat was ome Jan. Nou, ik was links, jongen. Ik ging schreeuwend die keuken uit. Ik kom huilend de voorkamer binnen. En ik zeg tegen mijn oudere broer Paul, die zal een boek te lezen. Ik zeg, Paul, Sinterklaas bestaat niet. En mijn broer die legt dat boek neer en die zegt...